Je leek, je leek, je Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld. Radio 501. Zo, nou, daar ga ik je zeven voor zitten. Wel, wel. Gaat u weer van die leuke grappen maken? Dit is Radio 501. Is Radio 501. Dit is donderslag op donderdag bij Heldere Hemel. Het is vandaag 20 juni 2013 en dit is aflevering 166 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Hartelijk welkom. En eh, morgen gaat de zomer echt beginnen en dan hebben we ook de langste dag van het jaar. En dan is het ook feest in Horen, want de Hoornse stadsfeesten zijn dit weekend. En Radio 5 Lijn zendt het hele weekend uit vanuit het kantoor eh, het café, ik moet goed zeggen, het café Het Kantoor van de Buurman. Wat een lange naam is het ook, hè? Het café Het Kantoor van de Buurman. En daarover hoor je straks een promo langskomen. We zijn begonnen met een nieuwe donderslag en die komt zoals altijd vanuit Studio 11. Vandaag eh, heb ik voor jullie weer veel muziek van Tekelbier. En de muziekagenda hoor je straks in het tweede uur. En de donderdisc is vandaag van het duo The Beat Roots uit Los Angeles. En dat is een DJ-duo en het heet The Beat Roots. En ze spelen samen met Paul McCartney en Youth op dit nummer. En die heb je net in de openingsuur horen langskomen. En die hoor je straks ook weer in het tweede uur van Donderslag. Natuurlijk heb ik zoals altijd om ongeveer tien over twee Rob weer aan de telefoon. En dan gaat de wet eh, sluis oplichten voor de fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks weer om half bier en tot die tijd kunnen jullie googlen om erachter te komen wat zijn platenkeuze zal zijn. En vandaag is er ook weer tijd gereserveerd voor onze vaste donderslagcolumnist. Ja, wie is het ook anders dan Theo Verriet? En hij is er met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En ook deze week gaat er weer een hardnekkig gerucht rond. Ik heb het alweer eh, op Twitter vernomen. Theo heeft iets met een capsule met stinkvoeten, ringbaardje, dikke tieten en een zwaar accent. Het is wel een gerucht, hè? want eh, hoe het precies allemaal in elkaar zit, dat hoor je straks om half drie. Want dan gaat Theo het allemaal vertellen. Je kunt mij e-mailen. Stuur je e-mail dan naar rogierradio Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd501.wordpress.com. Op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam RVD501 en op Twitter met dezelfde naam RVD501. Zo, en dan is het nu tijd voor de eerste plaats van donderslag deze plaat was vorige week te horen als de donder is I Can't Stand the Rain van Glennis Grace met Candy Dolfer. Here we go. I can't stand the rain. Come on. Against my window. Yeah, yeah. Bringing back sweet memories. Hey, window pane. do you remember? Yeah, yeah. How sweet it used to be. en eh, de uh, Mans Band. Uh, matter, uh, matter of Fact heet het nummer. En de sfeer en de... ja, het is een beetje een, een blood, sweat en tears-achtige muziek. Het komt uit de jaren 70. Water flows and river goes. No and don't but where's my nose? It's all a matter of facts. People die and some get born. There's no trumpet with no horn. It's all a matter terror vaccine. Pictures. It's Hij is nog op mijn sterkte ook. Een zonnebril. Oh. Heel blij mee. Het is even eh, na tweeën en dan eh, heb ik eh, Rob Rika weer aan de telefoon. En dan gaan we even praten of, over hints en tips. Of hij nog wat heeft voor de platenkeuze straks om half bier. Goedemiddag. Goedemiddag, je spreekt met Rob Ricard. Ja, dat hoor ik. Ehm, ik bel je natuurlijk voor de tip van de sluier. Of de sluier van de tip, nou ja, de ja. van zoiets. Het oplichten. Nou, oplichten laten we maar aan de medische sector over. Hè? De gezondheidszorg, daar zijn ze heel goed in oplichten. Ja, ja. En eh, wij doen optillen. Optillen, oké. <laughs> ja, optillen. Nou, eh, een tipje van de sluier, optillen. Oké. Ehm, wat gaan we eh, deze keer doen met de platenkeuze? Ach, het is weer blues geworden. Meen je dat nou? Ja. En het is niet zo, uh, niet zo toepasselijk. In welk opzicht? Nou, gezien de weersomstandigheden van de laatste dagen... Oh, het is toch eh, vrij goed weer. Ja, maar wat ik ga draaien heeft een, eh, is niet zo toepasselijk. Want het was, eh, gisteren was het nog tegen de 30 graden. Ja, maar wat ik ga draaien is niet zo toepasselijk qua, weer betreft. Oh. En, en daarna is het heel erg oud, uit 1968. Het is ook nog uit 1968? Ja, ja. en het is het eerste album. eerste album van... van die meneer die niet zo toepasselijk is. Het is, een, experiment. Hoe bedoel je een experiment? Ja, dat, dat eh, van jou van ik die... Ik ga het allemaal niet uitleggen hoor. ik, geef een paar tips en dan, dan moet je het gewoon mee doen. Nou ja, ik vroeg me af of het een experiment van jou was of van die man. Dat zeg ik niet. dat zeg ik gewoon niet. Oh, dat zeg je niet. Oké. Ik, zeg niks meer. Je zegt helemaal niks meer? Ik zeg niks meer. Nou, dan eh, ga ik een plaatje draaien. Eh, als hij nou zegt number 9, wat zeg jij dan? Beatles? Nee. Oh. <laughs> Die groep heet zo, Number 9. En het nummer van Number 9 is Love in Pain. Ik spreek je straks om half bier. parce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres on voudrait t'imposer Ces mots-là, ne mentent pas, non, c'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va, vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, -vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça ça, c'est ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça comme si, Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. si, je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. quest ce qui me fait du bien, je suis comme si. ne m'empêcherai pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Al onze medewerkers zijn op dit moment op vakantie. Probeert u het later nog eens. Nu komen we bij Billy Bragg van zijn nieuwe cd uit 2013, No One Knows Nothing Anymore. down in the underground. Atoms spinning round and round. Scientists monitor readings. Searching for the holy grail, the particle, or at least the tail of the one that gives the universe its meaning. But what if there's nothing? no big answer to find. What if we're just passing through time? No one knows nothing. the numbers really don't add up. Everyone seeks the safe haven. And as they contemplate their ruin, the self proclaimed smartest people in the room are trying very hard not to sound craven. But what if there's nothing, no pot of gold to find? blind leading the blind. No one knows nothing anymore. Nobody really knows the score. Since nobody knows anything, let's break it down. change our way out of here. Let's stop defending the indefensible. Let's stop relying on the hectoring of the experts whose spin just makes our plight incomprehensible. High up on a mountain top, somebody with a skinny crop is thinking soul. is all around, but if you listen, you can hear the sound of one head being banged against the wall. What if our ancestors had stayed up in the trees? Would we still be De Coolest Station, dat is Radio 501. En we hebben nog steeds zomerse muziek vandaag. En dit is eh, Santana. En het nummer dat heet Oyo Comava. Santana, Oye Comeva, Va. Radio 5 alleen in donderslag. En we gaan straks eh, gaan we de Blabla blog eh, beluisteren. Kijken wat Theo ons te vertellen heeft. En die komt zo om half drie. Maar eerst nog even Gene Genie van de David Bowie. De Gene Genie. Small Gene Genie. snuck off through the city, strung out on lasers and back blazers, and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on it. Genie lives on his back. Smiles like a reptile. Oh, she love him, she love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, won't let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little green. 501. Blablablog. van Theo Verriet. Blablablog.nl 20 juni 2013. Tijdcapsule. Achter een gedenkplaat op de marathontoren van het Olympisch Stadion is een tijdcapsule gevonden. De lode koker werd in 1928 na de Spelen in Amsterdam verstopt en bevatte bedankbrieven van deelnemende sportbonden, postzegels en een medaille. Het was bedoeld als boodschap aan de toekomst. Kijk ons eens trots zijn op de perfect verlopen spelen. Ik vind dat wel mooi, zo'n tijdcapsule. Er liggen er naar schatting nog zo'n 150 verstopt in Nederland. Veel in katholieke kerken. En er worden nog steeds nieuwe capsules verstopt, bijvoorbeeld de Maxima. Soms zou ik willen dat ik zelf ook een tijdcapsule had verstopt. Een jaar of 25 terug bijvoorbeeld mijn collega en schijn ik 25 jaar geleden ook al gekend te hebben. Hij zat bij mij op school en was dus één van de pakweg 40 leerlingen die dezelfde richting deed als ik. De eerste keer dat ik hem op het werk zag, dacht ik wel even: hé, hey, die ken ik. Ik nam alle projecten die ik had gedaan met hem door, maar nergens een match. Tijdens de lunch viel toen het kwartje: heb jij niet? Ja! En toen wisten we het weer. Ik kan me verder vrij weinig herinneren van die tijd. Ik zou geen namen van medeleerlingen kunnen noemen. Ik kan hun gezichten niet voor de geest halen. En dat er ook leraren geweest moeten zijn, weet ik alleen omdat het op school nou eenmaal ja, best wel logisch is. Mijn collega en dus ex-klasgenoot weet het daarentegen allemaal nog heel eng en precies. Hij vertelt over jongens met een accent, meisjes met puisten en leraren met rare baardjes, alsof het allemaal gisteren was. Hij vraagt me of ik me nog kan herinneren dat we een klassenfoto maakten. Ik heb geen idee. Op de trap bij het winkelcentrum dringt hij aan. Winkelcentrum trap? Vraag ik me af. Had ik 25 jaar terug maar een tijdcapsule verstopt, dan had ik er vast zo'n soort briefje in gestopt. Hallo, ik ben Theo. Mijn klasgenoten zijn A, F, G, H en P. Die F, die heeft stinkvoeten en gooit toch de hele tijd zijn schoenen uit. Hij praat als helemaal vinkels en ik heb er erg veel lol in om hem na te doen. Thuis ben ik inmiddels de tukker-expert. G heeft dikke tieten, verder heb ik haar nog niet goed bekeken. Met H heb ik nog nooit gepraat en A kijkt scheel. We hebben ook leraren op school. Het zijn onbenullen, stuk voor stuk, die best vergeten mogen worden. De school staat in Velp, is lelijk en hopelijk al lang afgebroken als iemand dit leest. Verder nog een paar foto's, LP en putten van Doemer en een bandenbomsticker. Klaar. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501.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 Op 21, 22 en 23 juni is het feest bij het kantoor van de buurman op het Koeportsplein in Horen. Drie dagen lang, een festival die zijn weerga niet kent. Met een groot buitenpodium en meer dan 15 acts. En meer dan 15 acts. Met onder andere Karel Brouwers, Used, The Tankers, singer-songwriters van Lakeside Stories, Rally Alive, We Cook With Fire, Stephanie, de Ruben Hoekenband, Gerard, Gower, Posma, DJ DNS versus Greg D, Frankie B-Boy en veel meer. Drie dagen lang de beste live acts on stage tijdens het feest van de buurman en live te volgen via www.radio501.nl. Meer informatie vind je op de website en op www.hetkantoorvandebuurman.nl. Het feest van de buurman, 21, 22 en 23 juni op het Koepersplein in Hoorn. Zorg dat je er niets van mist. Nou, dat gaan we dan maar doen, hè? Naar het kantoor van de buurman dan, van het weekend. Katie Tanstal, die hoor je nu, die heeft een nieuw album uitgebracht. En van het nieuwe album Hallowed Ground. het album komt uit 2013, is net een paar dagen oud. tes sorts. Stomping their bony feet to leave them on. Stomping on hallowed ground. stamping on hallowed ground. All folks like to stamp here, and they're not even from this town. When I make myself some money, my path in life is found taking long to find my hollow ground. cd van Katie Tunstall. En het nummer heet Hello Ground. zeker even de moeite waard om het album te gaan beluisteren. Ook uit 2013, het is ook uh, gloednieuw. En dat is de single van Jack Johnson. En die komt ook uit op zijn album, wat in september van dit jaar uitkomt.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 But now and then I find myself thinking of the days that we were walking in the Alabama rain. Driving movies Friday nights, drinking beer and laughing Somehow things were always right. I just don't know what happened. But now and then I find myself thinking of the days when we were walking in the Alabama rain. We were only kids, but then I've never heard it said their kids can't fall in love and feel the same. I can still remember the first time I told you I love you on a dusty mid-July country summer's evening. A weeping willow sang its lullaby and shared our secret. now and then I find myself thinking of the day that we were walking in the Alabama rain. Walking in the Alabama rain. De songs waren in die tijd altijd vrij kort, zo ook deze Alabama Rain van Jim Croce. Ellen Stone, dat is een eh, blonde gozer met uh, krullen en een grote bril op. En die heeft uh, geschreven Sleep. Never wake before noon And when the sun it rises It always rises soon Cause I spend my nights howling at the moon yeah, And never sleep, sleep, sleep No, but just reach, reach, reach. I can feel it on the ends of my fingers and taste it on the tips of my teeth. So you see why I never get sleep. Can't get no sleep. Don't know why I can't get no sleep. Don't know why I can't get no sleep. Don't know why. Spend my night shooting at the stars. Trying to change the world this time. I know it's a long shot, but it's working out so far. So I spend my nights shooting at the stars. I never get sleep, sleep, sleep.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 I do what I can to please my baby, but it's never enough. I know that it takes patience and time, and I'm willing to wait as long as she's mine. Yeah, she's my baby, and I want her to stay. about it, but I'm scared that she'll take off with another man. So I'll do what I can. I'll take her where she wants to go. She needs to have fun. It's part of my show to get my baby that she wants. And so I please her every day, keep making my moves as long as she says that she's my baby. It's all I can do. shine. van deze week is tot vrijdagavond 9 uur She's My Baby van Yuri O'Nine. En Armin Tamminga maakt zoals gewoonlijk morgenavond in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd bekend. En dat doet hij zoals iedere week even na negenen. On The Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501.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 Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende op Radio 501. Deze zomer zal niets meer hetzelfde zijn is Radio 501. Is Radio 501. Het is nu drie uur. Drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. grijs, de gracht beneveld. Binnen hou ik het niet uit. Daar denk ik steeds aan toen die avond. Ik schrik op van elk geluid. Ik hoor een deur open en dicht gaan voor het kraken van een tree. geluid. Ik wou dood. Ik wou begraven. Met veel bloemen en bezoek. op de straten van de stad. Met ons hart als spiegelhoede zoek ik mijn verloren schat. Maar het leidt tot niets. Lood om ijzer welke deur ik ook probeer. I did. tweede uur van deze donderslag. En ik ben er natuurlijk bij jullie tot bieruur vanmiddag. Eh, voor de luisteraars die net inschakelen, we zijn eh, vandaag bezig met donderslag aflevering 166. En ik heb het eh, samen met de vaste luisteraars alweer een uurtje gedaan. En we hebben alweer een uurtje lekkere muziek gedraaid. Straks hoor je nog de gloednieuwe Donderdisc. Die komt als derde plaat natuurlijk. en Rob Licaar is straks nog te horen in dit laatste uur van deze donderslag. En dat is om ongeveer eh, half bier. En natuurlijk ook een nieuwe muziekagenda. Dat is het laatste item van deze donderslag op de daverende donderdag van 20 juni alweer. Ja, blijven lekker bij tot uh, bieruur. En eh, straks na bieruur kun je nog steeds naar Radio alleen blijven luisteren. Tot 24 uur vannacht. En nou, even het spoorboekje nog erbij. straks hoogtijd voor Hoogland. Van 4 tot 6 met Gijs Hoogland. En ik hoop dat hij er weer is, want hij had nogal last van hooikoorts. Eh, dan van 6 tot 8 hoor je Rasta Barry met Dreadlock. En van 8 tot 10 hoor je eh, Johnny voor het weekend met Johnny van Horen. En daarna is het hip-hop tijd, hip tijd met eh, GW Style. Dat moeilijk allemaal, al die dingen door elkaar. Hip-hop tijd en GW Style en noem maar op. Nou, in ieder geval is het dan uh, hip-hop tijd met GW Style in het programma Geluid uit de Bunker. En dat hoor je van 10 tot middernacht. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag met muziek van de dijk. En je hoorde Binnen zonder kloppen. De donder is, nou die komt er dus zo aan, dat heb ik net gezet. Als derde plaat natuurlijk van de tweede uur. Maar deze week ook weer eerst muziek van de Schotse singer-songwriter. Zoals ik al een paar weken achter elkaar doe. En dan heb ik het over Gary Rafferty. En het nummer heet The Garden of England. 501. Daverende donderdag. De Donderdisc is vandaag tot middernacht out of sight van de Bloody Beetroots samen met Paul McCartney en You. Ik wil weg. Jij wilt weg? Ja, op vakantie, nu meteen. Waarheen? Maakt niet uit als het er maar warm is. Nou, dat kan. Ik heb zin in vakantie. Hou op, ik wil nu weg. Nou, ga dan. Dus eh, waar wacht je eigenlijk op? Ellen, ga je mee? Ehm, nee. Ach, wie heeft er geen zin in vakantie? Nou, degenen die geen zin in vakantie hebben, die blijven gewoon lekker thuis. En die luisteren naar Radio 5 alleen iedere keer de daverende donderdag in de zomer met donderslag van thee tot bier. En dit is The Last Warrior van Charlie Cruz en The Lost Soul. En dat is een Nederlandse band. En het album heet ook The Last Warrior. En ze hebben een nieuw album uitgebracht. En daarover hoor je volgende week meer. lost at the zoo, the waste of the gold. When it turns into mud and the gates have been shut, and all our stories untold. The man on the mountain is shouting my name. If it all goes to pieces, son, you're the one to blame. Here it bounds across the range. It's time for a change. Nederland. We gaan naar de jaren 60 en Bob Dylan die zong daar The Times They Are Changing. En het lijkt er nu ook wel weer op. Come gather around people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or oh, the times they are a changing. Some writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming was the loser now will be later to win, for the times they are a changing. senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a changing. mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For oh, the times they are a changing. line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading. And the first one now will later be last, for the times they are a changing.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 I do all in love with a girl like you can't run you can't hide. You and me gonna touch the sky. Mambo number five. Dat was Lou Bega met Mambo Number 5. We gaan naar een gloednieuwe cd van eh, Laura Marling. En het nummer heet Where Can I, I Go? Girl sometime, but I love my mama to the end of the line. I'm cold and I am bright. It's a curse of mine to be sad at night. It's a curse of mine to be sad at night. Late at night, he'll come to me and here tell me I'm alone. Don't you think I don't already know? All I see is road. No one takes me home. Wait Truth about desire, they say, is a need to breathe for another day. Truth I heard about regret is the hardest truth I've come to yet. It's the hardest truth I've come to yet. Late at night, he'll come to me and here tell me I'm alone. Don't you think I don't already? all I hear was there's something I don't know. All I see is blood. No one takes me home. Cause I feel like I'm better fucked than one. Pick up your rope and jump for Rosie. She's just a sweet thing with a curl. Just about a woman with her clothes on. You take them off and she's a girl. world. There's something I don't know. Where, where can I? Ja, ik, ik weet dat het dringend is, maar ja, ik zit hier in mijn eentje. Iedereen is op vakantie. Radio 501 presenteert het feest van de buurman. Op 21, 22 en 23 juni is het feest bij het kantoor van de buurman op het Koepertsplein in Horen. Drie dagen lang, een festival die zijn weerga niet kent. Met een groot buitenpodium en meer dan 15 acts. En meer dan 15 acts. Met onder andere Karel Brouwers, Used, The Tankers, Zingen songwriters van Lakeside Stories, Rally Alive, We Cook With Fire, Stephanie, de Ruben Hoekenband, Gerard Gauer Posma, DJ DNS versus Greg D, Frankie B-Boy en veel meer. Drie dagen lang de beste live acts on stage tijdens het feest van de buurman en live te volgen via www.radio501.nl. Meer informatie vind je op de website en op www.hetkantoorvandebuurman.nl. Het feest van de buurman. 21, 22 en 23 juni op het Koepersplein in Horen. Zorg dat je er niets van mist. De platenkeuze van Rob Ricard. Het is inmiddels eh, half bier en eh, ja, dan is het tijd voor de fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard. En die zit er helemaal klaar voor. En die gaat het allemaal uit de doeken doen wat het is geworden. Goedemiddag weer. Goedemiddag. Nou, eh, ik ben benieuwd. Ja. Eh, een experiment, had je het over, In 1968. En je weet het zelf ook En blues, en eh, ik weet niet waar je het over hebt. Hij heet Johnny Winter. Oh, vandaar dat je zegt van eh, niet zo toepasselijk. Maar, ja, ja, Johnny Winter. En de LP heet The Progressive Blues Experiment. Oh, op die manier, ja. Nou snap ik het experiment ook. Ja, en het nummer, dat heb ik nog niet verraden. Nee, dat klopt. Daar had je ook nog geen eh, tip of hint voor gegeven. Nou, Black Cat Bone. En eh, hoe kom je aan dit album? Heb je het ooit eh, gekocht zelf in, in de jaren 60? Nee, nee, nee. Dit is aankomen waaien, onlangs ook weer zomaar aankomen waaien. Ja, het is niet te geloven hè, wat er allemaal gebeurt tegenwoordig. Met een digitale wind. Ik had mijn Windows eh, openstaan en uh, waaide zo naar binnen. <laughs> Je had je windhoos openstaan en dan waaide zomaar naar binnen? Ja. <laughs> oh, <laughs> dat is leuk, ja. Oh. Oh. Sorry hoor, er valt even iets... Uh, ben je er nog? Hallo? telefooncentrale valt namelijk van mijn bureau af. onder mijn bureau uit. Jongen. Sorry, ja, ik had een kleine operatie in mijn in de computer uh, ik hoor, je, ik hoor je telefoon ook de hele tijd klikken. Het is allemaal weer goed. Eh, ga maar draaien. Oké, nou, kondig jij hem er even aan zoals jij hem altijd aankondigt. Uh, luisteraars van onder het bureau van de mengtafel van Studio 17 krijgen we nu Johnny Winter met het nummer Black Cat Bone van de LP The Progressive Blues Experiment uit 1968. Oké, tot volgende keer. de platenkeuze van Robrika. my business straight and find out what the world she done put down. my baby, she done down my black hair gone. Pick up the de keuze van Rob Ricard voor de 20 e van juni. De Rolling Stones, en dat komt uit 1971. En jij kent het natuurlijk meteen al aan de lik die nu gespeeld wordt. Het is Brown Sugar. in donderslag op Radio 501 voor alle liefhebbers van de muziek van de Rolling Stones. En zullen ze dit jaar nog eh, Europa aandoen met hun tournee eh, buiten Engeland dan, want daar komen ze wel. Maar komen ze ook nog in Nederland misschien? We moeten er even afwachten. When I Was Your Man van Bruno Mars.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 pass through every day. Time moves on with little say. Round and round, stress it knocks down. We gotta get oh, oh. living life in this repeat way. got to slow down. simplify and just let it start. Living life in this repeat way. Same old shit every day. Toss and turn, gotta let it go. Simplify and just let it flow. We got to slow down. slow down. Lange Franse pad. Het nummer heet Beloofd is Beloofd. Nou, we gaan eens luisteren wat hij nou beloofd heeft. Lange Frans. Hoi. Ik ben maar een man van vlees en bloed Ik sta s'nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, schat, dat komt wel goed De wekker is al drie keer gegaan het port een elleboog tegen mijn ribbenkast aan. Opstaan lijkt de boodschap te zijn. Gisternacht ging ik lekker, maar nu doet het zo'n pijn. Verkeerde been of verkeerde lijf. Zo van wie is dat kind en wat moet dat wij? Kop erbij, koffie klinkt als een topontbijt. De spiegels zijn maar die strok van mij. En ik ben maar een man, ik kan één ding tegelijk. En zelfs dat is soms moeilijk voor mij. Maar je weet dat ik meega naar de IKEA. Zelfs als we twee, drie, vier keer in de week gaan. Weer de lange route, het hele eind lopen zat van kijken, kijken, niks kopen. Geloof me, tot de laatste leugen in mijn ogen. Dit is alles waar ik kan beloven. Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik sta straks in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, maar het komt wel goed. Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik sta straks in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, maar het komt wel goed. Ik ben een ouderwetse hosselaar volg me gabber. Ik ben altijd op zoek naar de volgende klapper. Het leven is een bitch en dan ga je dood. Ik wil een stukje van de taart, het hoeft niet eens zo groot. Maar nee, dan gaat mijn laptop en daar mijn tv. Al leren naar het raam voor de tweede keer in één week. Spullen achterin als een stadsnomade. Colleren, weer logeren bij mijn maden. Maar dit kan zo niet verder, ik vind het niet gezellig. En ik kijk naar mezelf, ik ben godverdomme 30. Ik kan niet komen lullen, ik heb schoenen om te vullen ik breek haar hart, dus zij breekt mijn spullen. In plotsklap zat ze vast in de bak. En ik bedank haar door te pissen op de trap. Dit is geen grap, ook geen real life song. Nee, dit is maar het is, gaat beloofd. Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik sta straks in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, Maar het komt wel goed. Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik sta straks in de kroeg maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, schat het komt wel goed Mensen voel me Ja, ja Dit is voor de mannen, alleen voor de mannen Ik weet dat je moe bent, dus haal je handen in je zak Dit is voor de vrouwen, alleen voor de vrouwen Het is wat het is, schat je moeders maar vertrouwen Dit is voor de ouders, alle jonge ouders Ik weet wat het is, ja die last op je schouder en soms gaat het mis, maar hoe zwaar het ook is Ik beloof dat je op me kunt bouwen Ik ben maar een man van vlees en bloed Ik sta s'nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, schat het komt wel goed Ik ben maar een man van vlees en bloed Ik sta s'nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, schat het komt wel goed baby. Yeah, dat komt wel goed. Vandaag is het 20 juni en ik heb natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier voor als je deze keer ook weer wilt meeschrijven. En dan ga ik met de agenda beginnen. De Moody Blues geven twee concerten in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En dat doen zij op 25 juni en op 26 juni en de aanvang is 8 uur. In Paradiso Amsterdam speelt op 27 juni Patty Smit met de band. En zij speelt ook op vrijdagavond 28 juni. Aanvang half 8. Meer informatie op www.paradiso.nl Beth Hart en Joe Bonamassa live in concert op 29 en 30 juni 2013 in Theater Carré in Amsterdam. Info en tickets via website www.carré.nl. Na 12 jaar stilte is de Zuid-Afrikaanse New Wave band Tom Tom Club weer op tour om iets verlaat het 30-jarig bestaan te vieren. Met een nieuw album op zak dan wel. Ze staan op het podium van de Melkweg op woensdag 3 juli. De zaal open om half acht en de aanvang is 8 uur. Op vrijdag 12 juli treedt Steve Wilson op in de Dommelzaal van cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. Hij is vooral bekend als zanger en gitarist van de Britse progressieve rockband Porcupine Tree. 12 juli dus en de aanvang is half negen. Ook op 12 juli treedt eh, Ricky Lee Jones op in Paradiso Amsterdam. Dit is een concert met zitplaatsen en de kaartverkoop is op 13 april begonnen. Tony Joe White speelt op 17 september in de Oosterpoort in Groningen. Op 19 september kun je hem zien optreden op cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. En Tony Joe White speelt op 20 september 2013 in Paradiso Amsterdam. En op 21 september staat hij op het podium van Blues Open in Geldrop. Op 17 november komt Nick Cave de Bad Seats naar de Heineken Music Hall. Kaartverkoop is vrijdag 15 februari begonnen. Walter Trout heeft een nieuw album opgenomen en die is verschenen op 10 juni en is getiteld Luther's Blues, waarop Walter de legendarische bluesman Luther Allison eert. Op 19 november speelt Walter Trout in Tivoli, Utrecht en zal eh, muziek van Allison laten horen. De zaal open om half acht en aanvang is half negen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 20 juni 2013. Als je agendatips hebt voor de periode na 27 juni, stuur die informatie dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. Het is nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. Wolter Trout eh, die staat namelijk op 19 november op het podium van Tivoli in Utrecht. En als laatste plaat van donderslag draai ik van hem Move from the Hood eh, van zijn nieuwste album Tribute to Luther Allison. En dat is uitgekomen op 7 juni 2013. donderslag op donderdag. Oh, helder hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. Yeah. Het zit er weer bijna op en dan is aflevering 166 van Donderslag ook weer geweest. Maar er gebeurt gelukkig op deze daverende donderdag nog veel meer op Radio 501. We schakelen namelijk om bier uur over naar Studio Bierkaai. En dat gaat de eh, Radio 501 daverende donderdag gewoon verder met de programma's op jouw Radio 501. En dat zoals altijd tot spookuur. <laughs> <laughs> Je kunt me weer e-mailen. Dan stuur je daarvoor een e-mail naar rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Net als de programmering van Radio 501. Alle informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd Alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio lijnnl en op Facebook. En je vindt Radio 501 op Facebook met de naam Radio 501 en dat dan aan elkaar geschreven. En ik ben ook op eh, Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD 501. Ik bedank mijn redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 20 juni 2013. En ook Rob Ligaar en Theo Verriet bedankt. En de luisteraars thuis op het werk en onderweg natuurlijk ook allemaal weer bedankt voor het luisteren. Nu eerst tijd voor een Klaasje. Klaas zat negen weken in bad. Je kon door hem heen kijken. Hij las een atlas. Nu doet iedereen dat. Voor ons was dat nieuw. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er aanstaande zaterdag weer van 12 tot 2. En natuurlijk volgende week met donderslag op dezelfde dag, zelfde tijd, dezelfde zender Radio 501. Tot zover, tot de volgende keer. Hoi Rogier, Karianne hier, bedankt. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. En ah, Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. over, wat moeten de mensen wel denken?